Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Met de overwinning op Kroatië is Frankrijk de nieuwe wereldkampioen voetbal. Vanavond kregen de Franse spelers in Moskou de wereldbeker uit handen van FIFA-baas Infantino... nadat Kroatië met 4-2 was verslagen. Direct na het laatste fluitsignaal barstte in Franse steden het feest los. Tienduizenden Fransen gingen zingend en hossend de straat op. De WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië werd in de tweede helft kort onderbroken... toen vier actievoerders het veld oprenden. Drie vrouwen en een man werden snel verwijderd en zijn naar een politiebureau gebracht. Het bleek te gaan om een actie van de Russische feministische protestbeweging Pussy Riot. De FIFA heeft Luka Modric verkozen tot beste speler van dit WK. De Kroatische aanvoerder krijgt de gouden bal... Kylian Mbappé is uitgeroepen tot beste jonge speler van het toernooi... en beste doelman werd de Belg Thibaut Courtois. De gouden schoen voor topscorer ging naar de Engelsman Harry Kane. Spanje is uitgeroepen tot de sportiefste ploeg. In het zuiden van Irak is opnieuw gedemonstreerd. Duizenden mensen gingen onder meer in Basra voor de zesde dag op rij de straat op. Ze eisen banen en betere openbare diensten. De politie gebruikte traangas om de demonstranten uiteen te drijven. In Samawa werden volgens persbureau Worters twee demonstranten gedood... toen honderden mensen een rechtbankgebouw bestormden. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen celstraffen voor de leiders van de protestbeweging in de RIF. Die beweging strijdt voor verbeteringen in de regio, die in hun ogen wordt achtergesteld. Ruim 50 leiders kregen vorige maand gevangenisstraffen. Tot 20 jaar, omdat ze de protesten hadden georganiseerd. Het weer, vannacht blijft het rustig en helder. Ook morgen weer volop zon.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 Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Met de overwinning op Kroatië is Frankrijk de nieuwe wereldkampioen voetbal. Vanavond kregen de Franse spelers in Moskou de wereldbeker uit handen van FIFA-baas Infantino... nadat Kroatië met 4-2 was verslagen. Direct na het laatste fluitsignaal barstte in Franse steden het feest los. Tienduizenden Fransen gingen zingend en hossend de straat op. De WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië werd in de tweede helft kort onderbroken... toen vier actievoerders het veld oprenden. Drie vrouwen en een man werden snel verwijderd en zijn naar een politiebureau gebracht. Het bleek te gaan om een actie van de Russische feministische protestbeweging Pussy Riot. De FIFA heeft Luka Modric verkozen tot beste speler van dit WK. De Kroatische aanvoerder krijgt de gouden bal. Kylian Mbappé is uitgeroepen tot beste jonge speler van het toernooi. En beste doelman werd de Belg Thibaut Courtois. De gouden schoen voor topscorer ging naar de Engelsman Harry Kane. Spanje is uitgeroepen tot de sportiefste ploeg. In het zuiden van Irak is opnieuw gedemonstreerd. Duizenden mensen gingen onder meer in Basra voor de zesde dag op rij de straat op. Ze eisen banen en betere openbare diensten. De politie gebruikte traangas om de demonstranten uiteen te drijven. In Samawa werden volgens perspro Worders twee demonstranten gedood... toen honderden mensen een rechtbankgebouw bestormden. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen celstraffen voor de leiders van de protestbeweging in de RIF. Die beweging strijdt voor verbeteringen in de regio, die in hun ogen wordt achtergesteld. Ruim 50 leiders kregen vorige maand gevangenisstraffen. Tot 20 jaar, omdat ze de protesten hadden georganiseerd. Het weer, vannacht blijft het rustig en helder. Ook morgen weer volop zon.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 Vanavond kregen de Franse spelers in Moskou de wereldbeker uit handen van FIFA-baas Infantino... nadat Kroatië met 4-2 was verslagen. Direct na het laatste fluitsignaal barstte in Franse steden het feest los. Tienduizenden Fransen gingen zingend en hossend de straat op. De WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië werd in de tweede helft kort onderbroken... toen vier actievoerders het veld oprenden. Drie vrouwen en een man werden snel verwijderd en zijn naar een politiebureau gebracht. Het bleek te gaan om een actie van de Russische feministische protestbeweging Pussy Riot. De FIFA heeft Luka Modric verkozen tot beste speler van dit WK. De Kroatische aanvoerder krijgt de gouden bal. Kylian Mbappé is uitgeroepen tot beste jonge speler van het toernooi... en beste doelman werd de Belg Thibaut Courtois. De gouden schoen voor topscorer ging naar de Engelsman Harry Kane. Spanje is uitgeroepen tot de sportiefste ploeg. In het zuiden van Irak is opnieuw gedemonstreerd. Duizenden mensen gingen onder meer in Basra voor de zesde dag op rij de straat op. Ze eisen banen en betere openbare diensten. De politie gebruikte traangas om de demonstranten uiteen te drijven. In Samawa werden volgens persbureau Reuters twee demonstranten gedood... toen honderden mensen een rechtbankgebouw bestormden. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen celstraffen voor de leiders van de protestbeweging in de RIF. Die beweging strijdt voor verbeteringen in de regio, die in hun ogen wordt achtergesteld. Ruim 50 leiders kregen vorige maand gevangenisstraffen. Tot 20 jaar, omdat ze de protesten hadden georganiseerd. Het weer, vannacht blijft het rustig en helder. Ook morgen weer volop zon. En dan kan het toch iets warmer worden dan vandaag. Plaatselijk is 30 graden mogelijk.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 Vanavond kregen de Franse spelers in Moskou de wereldbeker uit handen van FIFA-baas Infantino... nadat Kroatië met 4-2 was verslagen. Direct na het laatste fluitsignaal barstte in Franse steden het feest los. Tienduizenden Fransen gingen zingend en hossend de straat op. De WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië werd in de tweede helft kort onderbroken... toen vier actievoerders het veld oprenden. Drie vrouwen en een man werden snel verwijderd en zijn naar een politiebureau gebracht. Het bleek te gaan om een actie van de Russische feministische protestbeweging Pussy Riot... De FIFA heeft Luka Modric verkozen tot beste speler van dit WK. De Kroatische aanvoerder krijgt de gouden bal. Kylian Mbappé is uitgeroepen tot beste jonge speler van het toernooi... en beste doelman met de Belg Thibaut Courtois. De gouden schoen voor topscorer ging naar de Engelsman Harry Kane. Spanje is uitgeroepen tot de sportiefste ploeg. In het zuiden van Irak is opnieuw gedemonstreerd. Duizenden mensen gingen onder meer in Basra voor de zesde dag op rij de straat op. Ze eisen banen en betere openbare diensten. De politie gebruikte traangas om de demonstranten uiteen te drijven. In Samawa werden volgens persbureau Worters twee demonstranten gedood... toen honderden mensen een rechtbankgebouw bestormden. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen celstraffen voor de leiders van de protestbeweging in de RIF. Die beweging strijdt voor verbeteringen in de regio, die in hun ogen wordt achtergesteld. Ruim 50 leiders kregen vorige maand gevangenisstraffen. Tot 20 jaar, omdat ze de protesten hadden georganiseerd. Het weer, vannacht blijft het rustig en helder. Ook morgen weer volop zon. En dan kan het toch iets warmer worden dan vandaag. Plaatselijk is 30 graden mogelijk.